7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een asielzoekerscentrum in Overberg bij Venendaal zijn vannacht twee vechtpartijen geweest. Even na middernacht kwamen twee groepen tegenover elkaar te staan en brak de eerste vechtpartij uit. En later gebeurde dat nog een keer. Zeker twee asielzoekers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn twee andere asielzoekers opgepakt. De politie rukte groot uit. Meer dan 15 politieauto's uit verschillende regio's kwamen op de melding af. En er werd een helikopter ingezet voor assistentie. Inwoners van Purmerend hebben gisteravond een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum verstoord. De vergadering werd afgelast omdat burgers stampij maakten in de raadzaal met leuzen als geen AZC. De burgemeester vroeg de menigte de zaal te verlaten, maar veel mensen weigerden dat. De politie werd daarom ingezet om iedereen naar buiten te sturen. Duitsland heeft met alle deelstaten een akkoord bereikt over de vluchtelingencrisis. Die krijgen allemaal 670 euro per maand per vluchteling, maakte bondskanselier Merkel bekend. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw en 350 miljoen voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. China gaat de broeikasgassen aanpakken. Dat melden bronnen binnen de Amerikaanse regering aan de New York Times. Volgens de krant gaat China in 2017 over op een systeem met emissierechten, waardoor de totale uitstoot wordt verminderd. Met ongeveer 27% van de wereldwijde CO2-uitstoot is China de grootste vervuiler ter wereld. Feyenoord heeft gisteren de derde ronde van de KNVB-beker gehaald. De club uit Rotterdam won met 3-0 in de Kuip van PEC Zwolle. Ook Helmond Sport is een ronde verder na een overwinning van 2-1 bij RKC Waalwijk. Na die wedstrijden werd er gelood voor de derde ronde.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 Do do do do do, chibum, chibum, boom. do do do do do. that let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I'd become when I ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zandvoort. freedom, freedom. Hold on to me, don't let me go.